4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Belastingdienst heeft de beveiliging van persoonsgegevens nog steeds niet op orde. Dat blijkt uit een brief van de directeur-generaal die trouw in handen heeft. De brief is gericht aan de autoriteit persoonsgegevens. Er staat onder meer in dat de fiscus niet bijhoudt welke gegevens werknemers opvragen. Daardoor bestaat het risico dat gevoelige informatie op straat kan komen te liggen, erkent de Belastingdienst. Volgens de belastingtopman is een betere privacybeveiliging technisch niet mogelijk. Turkije zal bewijs hebben dat de vermiste Saoedische journalist Khashoggi... is vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. Dat hebben Turkse regeringsmedewerkers tegen de VS gezegd. Zo meldt de Washington Post, de krant waar Khashoggi voor werkt. Op audiobestanden zou te horen zijn hoe de journalist wordt gearresteerd... gemarteld en gedood. Saoedi-Arabië ontkent alles en zegt dat Khashoggi gezond is... en het gebouw heeft verlaten... De journalist verhuisde vorig jaar naar de VS omdat hij bang was in Saoedi-Arabië gearresteerd te worden vanwege zijn kritiek op de kroonprins. Vanaf vandaag hebben brandstoffen aan de pomp een andere naam. Euro 95 heet nu E10, e euro 98 is E5 en diesel B7. Voor LPG verandert er niks. Voorheen werden er in Europa verschillende namen en symbolen voor brandstoffen gehanteerd. De Europese Commissie en consumentenorganisaties hopen met de nieuwe uniforme brandstofsymbolen verwarring te voorkomen. En voorlopig zijn ook de oude namen nog altijd zichtbaar op de pomp. Het dodental door orkaan Michael in het zuidoosten van de Verenigde Staten is opgelopen tot zes. Autoriteiten vrezen dat het dodental nog gaat oplopen. Inmiddels is Michael een tropische storm geworden. Die trekt verder richting de staten Georgia, North Carolina en Virginia. Het weer dan vannacht trekken een paar buien over het land. Overdag dan steeds meer zon.